Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is een debat over de sportbegroting gisteravond eerder beëindigd... omdat minister Helder voor sport het vliegtuig naar Qatar moest halen. Dat leidde tot irritatie bij meerdere Kamerleden. SP'er Van Nispen zei dat Helder wat hem betreft niet terug hoefde te komen als ze inderdaad zou opstaan. Hij wees erop dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om niemand namens de regering naar het WK te sturen. De minister zei daarop dat het kabinet anders heeft besloten. Ook andere Kamerleden noemden de situatie ongemakkelijk. In het debat zei minister Helder dat er geen extra steun komt voor sportverenigingen die door de hoge energieprijzen in de problemen zitten. Het kabinet kan niet meer doen dan de maatregelen die al zijn aangekondigd. Zo wordt er wel geld uitgetrokken om zwembaden te helpen en er gaat 300 miljoen euro naar gemeenten om sportclubs te helpen. De Tweede Kamer vindt het karig, maar een meerderheid lijkt de minister te steunen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de zuidelijke regio Gerson vorige week 258 keer is beschoten door de Russen. In totaal zijn volgens hem 30 dorpen en steden geraakt. In Kiev zijn vanwege de Russische aanvallen nog steeds grote stroomtekorten. Delen van de hoofdstad worden nu om de beurt afgesloten van stroom... zodat ziekenhuizen kunnen blijven draaien. Drie Nederlandse tv-programma's hebben een Gouden Roos gewonnen. Een van de belangrijkste Europese televisieprijzen. Het VPRO-programma Hoofdzaken won in de categorie kinderprogramma's. Daarin worden kinderen geknipt door een kapper die ondertussen vragen stelt over hun leven. In de categorie Reality won het RTL-programma De Verraders. En in de categorie Multimediale Series won de NTR-serie Er zijn grenzen... over jongeren die seksueel zijn misbruikt. Het weer op veel plekken mistig vannacht bij een graad of 5. Overdag eerst ook bewolkt en mistig.